oysters, find some pearls today to make a pretty necklace for Leah. Leah. I've gotta go deep and find the ones just right. I'll bet my Leah will be surprised tonight. een drama, ongelooflijk. Een prachtig van Roy Orbison. Oh, speciaal voor de fans. En er zijn er nog heel veel van hoor. Lia uit 1964. Aan het begin van een nieuwe zondagmorgen van ZVL. Terwijl we alles doen aan Roses. zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. We gaan later in de show eh, vast aandacht besteden aan eh, Run for the Roses.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 Hey, kun je niet wat vaker muziek draaien van die legendarische groep? Nou, wil ik best doen hoor. Want ze hebben echt prachtige muziek eh, gemaakt. En vandaar dat ik vandaag maar weer eens iets moois uitzocht van deze lieden. Je hoorde van den Melancholy Man. En daarvoor Mr. Mister. En de gebroken vleugels, Broken Wings. Straks gaan we het hebben over ehm, nieuwe medicijnen tegen Alzheimer. Ja, die moeten in het uh, ziekenfondspakket, heet dat ouderwets, hè, zorgverzekeringswet. Eh, dat vinden tenminste sommige mensen. En waarom dan wel, dat hoor je straks hier in de show. Maar vandaag gaat het over rozen en daarom een prachtig lied van Elvis Costello. Het is een mooi jaar voor die rozen. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you packed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink. but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. But long could stand another mowing. Funny, I don't The only thing I have to say it's been a good year for the After three, four years of marriage, the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound how one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses, many blooms still into there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. say er zijn verschillende uitvoeringen van dit prachtige nummer. Ja, Hijo La Luna, als ik het goed uitspreek, want het is Spaans natuurlijk. En ehm, deze uitvoering is van Luna. En daarvoor een toepasselijk nummer vandaag. Elvis Costello, A Good Year for the Roses. Trouwens, wij zijn hier weer gezellig aan de koffie. Lekker. En eh, we hopen jij ook, want dan eh, zitten we samen lekker aan de koffie. En wat heb jij daarbij? Wij hebben weer... <laughs> Ja, het is een terugkerend drama. Mini tompoesjes. En waarom een drama? Ik ben fan van die grote. Maar ja, ze denken aan onze lijn. Ik zeg het al zo vaak hierbij, zet veel.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 and far from land, where evening breezes caress the shore like a gentle, comforting hand. Fragrant blossoms, honeybees, careless laughter upon the breeze, and lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean, echoes of a million seashells. Forever it's in motion, moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. it's in motion. Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. Ach, oude hippie muziek zou je kunnen zeggen. Van Nina en Frederik, weet je het nog? Nou, de mensen van 60 plus, 70 plus, die weten hier alles van. Wat een duo was dat. En toen hadden ze het al over oceaan. Hoe kwetsbaar het was. Listen to the Ocean. Zo lang geleden al. En voor Julien Clermont natuurlijk Ma Préférence. Hier in de show, hier bij ZVL. Tijd voor ons eerste gesprek. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over een nieuw medicijn tegen Alzheimer dat moet worden vergoed. En waarom dat niet gebeurt, dat ga ik vragen aan Anne de Boer. Ze is belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland en in de uitzending. Anne, welkom. Ja, hallo. Uh, ja, er is een nieuw medicijn dus tegen Alzheimer. Ja, dat klopt. Ja. Lekanenmap heet het. Oké best moeilijke <laughs> term. ja, het is geen naam eh, die ik dagelijks gebruik. <laughs> Tenminste. nee, dat nee. snap ik. Eh, maar het, het eh, even voor de duidelijkheid, het lost Alzheimer niet op. Hè? Het is geen middel waardoor het beter gaat. Het vertraagt alleen, dacht ik. Ja, het is, het is nog niet het wondermiddel waar we op hopen. Maar mhm. het is een, een medicijn dat door de Europese medische, medicijnenautoriteit is goedgekeurd en veilig is verklaard. Mhm. met wel als kanttekening dat het maar voor een kleine groep werkt. Eh, dat de werkzame eh, of dat de, eh, ja, het effect ervan ook best wel gering is. en dat er ook wel wat bijwerkingen zijn. Ehm, die groep over wie het gaat is ongeveer 10.000 mensen. En de effecten die we zien is bijvoorbeeld een vertraging van de ziekte van ongeveer vijf maanden. Ehm, en ja, dat, dat zien wij toch als een best een doorbraak, ook al is het nog geen wondermiddel. Eh, omdat dit het eerste medicijn is dat eigenlijk door de Europese eh, autoriteit is goedgekeurd. Eh, en daarmee kunnen landen dan zelf invulling geven aan gaan ze het vergoeden, wordt het in het pakket geplaatst. En die stap is nu door het Zorginstituut ja, toch niet genomen. Dus het wordt niet vergoed in Nederland. En dat vinden wij toch jammer, want die 10.000 mensen zouden hierbij bij gebaat kunnen zijn. Ehm, en die bijwerkingen die kunnen optreden daarvan vinden we het juist heel belangrijk dat die afweging gemaakt wordt eh, tussen de arts en de patiënt zelf. Dus dat ze zelf kunnen afwegen van vind ik de risico's of de bijwerkingen eh, het eh, waard, wat dit medicijn mogelijk ook wel kan opleveren, of neem ik dat risico niet. En met deze beslissing ontnemen we eigenlijk dat gesprek tussen arts en patiënt. En dat, dat vinden wij toch jammer. Ook al zien wij ook in dat het maar voor een geringe groep is en dat het nog eh, niet het wondermiddel is waar we natuurlijk wel op hopen. Nee, maar voorlopig eh, is er een eh, streep gezet door de vergoedingen dus. Ja, dat klopt. Ja, ik zeg voorlopig, misschien gaat het nog veranderen, maar de, de, denk dat de politiek dat bedacht heeft dat dat niet vergoed wordt. Ja, ja, ja dus dat is dan door het Zorginstituut geadviseerd en de minister heeft dan besloten het niet te vergoeden. En ehm, nou, ik wil daar ook nog wel op aanvullen van eh, ook eh, als dat wondermiddel er mogelijk eh, wel gaat komen, dan is het ook al, denken wij, verstandig om de zorg vast voor te bereiden op eventuele medicijnen voor Alzheimer. En dat we hiermee juist ook een beginstap kunnen maken in die voorbereidingen in het systeem en in de zorg. En ja, de, de artsen al mee te nemen in de stand van zaken van, van de wetenschap ja, dus wij zien daar toch nog wel wat, eh, ja, wat kansen. Kunnen jullie als Alzheimer Nederland daar nog iets aan doen? Of zeg je nou, het is zoals het is? Nou, ik denk dat het voor de um, ehm, ja, wel een beetje, het is zoals het is. Eh, maar wij roepen wel op van, heb dat gesprek om die zorg voor te breiden op de toekomst. Eh, en betrek daar ook het uh, patiëntenperspectief bij. Dus wat is voor de, een patiënt relevant? Wat zijn eh, makkelijke wegen naar eh, medicijnen. Wat zijn, eh, ja, hoe is de belastbaarheid ook in hoe zo'n medicijn dan werkt? Is dat via een infuus of een pil? Of welke manieren zijn prettig daarin? Dus zowel in het ontwikkelen van medicijnen, maar ook in het uitrollen in de zorg, ja, is dat patiëntperspectief heel relevant om te hebben. Ja. Jullie blijven strijden als Alzheimer Nederland voor de vergoeding van dit medicijn, want dat zou ja, toch een doorbraak betekenen. Ja, en, en het implementeren ervan in het zorg, omdat eh, ja, daar vast op voor te bereiden. Eh, voor mogelijk toekomstige medische. Of ja, ook ja, steeds verbeteringen van medicijnen te kunnen eh, blijven volgen. Ja. Anders hou je jezelf ook een beetje in de greep, denk ik. Ja, als je niet onderzoekt, dan weet je ook niet hoe het verder gaat. Nee. Ja, daar moeten we even afwachten. Als mensen daar meer over willen weten, over dit wondermiddel, zoals u zegt, kunnen ze ergens terecht op de website bij jullie? Ja, op alzheimernederland.nl eh, informeren we over de stand van zaken in het onderzoek, eh, maar ook over de stand van zaken van vergoedingen en het proces rondom Lecanemab. En dat zullen we straks ook doen over eh, medicijnen die nog volgen. Dan moeten mensen maar even op de genoemde website kijken en dan komen ze het allemaal tegen. Maar dat het vergoed gaat worden, dat is op dit moment helemaal nog onzeker en dat gaat niet gebeuren. Maar we wachten af en we blijven strijden voor welvergoeding. Dat, zeker. Ja. <laughs> Het medicijn voor Alzheimer moet worden vergoed. Anne de Boer, zij sprak erover. Ze is van Alzheimer Nederland en eh, strijdbaar genoeg. Dank u wel voor het gesprek. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. if you hide and try to I'm gonna treat you to a movie. Stop giggling, children do be nice, like little sugars and spice. You saw me kissing your sister. take a nap, little children. Now why don't you go bye-bye? Go anywhere, little children. I know you would go if you tried. Go up the stairs, me and your sister. We're going sailing. de mooiste nummers vind ik van Sarah. We hebben al een tijdje niks meer van haar gehoord, maar in de beginjaren van deze eeuw was ze groot. En toen kwam ze met dit nummer. Sarah dus met Liever. En daarvoor Billy J. Kramer en de Dakotas samen in Little Children. Het loopt alweer aardig door dit uur. En... Uh, kun je nog even vertellen dat we ja, later vandaag weer terugkomen op de Run for the Roses straks. Hartstikke leuk. En ik lees hier in mijn draaiboek dat rond 4 uur vanmiddag de einduitslag bekend is. En dat eh, is altijd een prachtig moment. Dus blijf luisteren naar ZVL. Mm, much craziness surrounding me. There's so much going on. It gets hard to breathe when all my faith has gone. You bring it back to me. You make it real for me when I'm not sure. to be like holy water, watching you make it real for me. When my head is strong, but my heart is weak, I'm full of arrogance and uncertainty.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 Het loopt wel aardig tegen 11 uur. Straks na 11 uur hebben we een heel leuk programma deel. Dat heet de reportage van Jeroen van Gent. En ik kijk er nu al naar uit en misschien jij ook wel. Dus de oren spitsen ook naar de muziek van de Eagles. Fijn hè? muziek van de Eagles. En dan niet eh, voor de zoveelste keer Hotel California. Want daar heb ik wel mijn buik een beetje van vol. Misschien jij ook wel. Daarom deze Take It To The Limit. En dat doen we ook het einde van het eerste uur. Ja, nog één mooi nummer. I Use The Soap. We gaan een beetje meer tempo maken. Leuk voor de overgang. Want we gaan zo meteen na 11 uur iets meer herrie maken bij Zetveld Dus... Eh, we gaan ons zelf vasten met use the soap, Usen, dus, zoals ik al zei. En eh, daarna mededelingen en het nieuws. En daarna ben ik uiteraard weer bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus stay tuned. wash the dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do when someone's taken my place with you? With you. I know to stop when the light turns to red. And when it rains, I know to cover my head. But what's to do when I wished I were dead over you? there. It ceased to be when I found you didn't care. And my ambition vanished into thin air, along with you. With you. With you. With you. Now my emotions find it's hard to let go. And as for me, I'll find a new road to hope this time I will take it more slow than before.